De straffen variëren van werkstraf tot een half jaar cel. De zwerver probeerde de militairen op het stationsplein van Eindhoven een blikje drank te verkopen. Daarop werd hij geduwd, geslagen en geschopt. Ook werd hij tegengehouden toen hij probeerde weg te komen. Toen de Somaliër op de grond lag, schopte drie van de vijf militairen hem tegen zijn hoofd en romp. De zwerver raakte bewusteloos en liep een hersenschudding op. Twee militairen nemen ontslag. Toen minister van Middelkoop het geweld veroordeelde, als laf en verwerpelijk gedrag. De ketelbrug in de A6 gaat voorlopig niet meer open voor de scheepvaart. Na het ongeluk van gisteren is de stroom van de brug gehaald, zodat hij niet meer omhoog kan. Gistermiddag ging een brughelft ineens open, waarna een auto er tegenaan reed en drie inzittenden gewond raakten. Het is nog altijd niet duidelijk waardoor de brug ineens omhoog ging. Rijkswaterstaat heeft voorlopig de ketelbrug afgesloten voor schepen die niet onder de gesloten brug door kunnen. De politie laat morgen in het programma Opsporing Gezocht foto's zien van verdachten van ongeregeldheden in Hoek van Holland. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging. Tijdens een strandfeest op 22 augustus kwam een 19-jarige man om het leven. De politie laat nu 10 foto's zien, de komende weken volgen er meer. De verdachten zijn opgespoord aan de hand van verklaringen van politiemensen... en door het minutieus bekijken van beeldmateriaal. Er zijn tot nu toe acht verdachten aangehouden. De Verenigde Naties schorten hun activiteiten in Pakistan voorlopig op. Aanleiding voor de maatregel is de bomaanslag vanochtend op een VN-kantoor in Islamabad. Een onbekende man blies zichzelf op in het kantoor van het Wereldvoedselprogramma. Vielen zeker vier doden en enkele gewonden. Het weer bewolkt en vooral in het zuiden valt regen of motregen. In het noorden blijft het waarschijnlijk droog. Het is zo'n 15 graden vanmiddag. Na vandaag blijft het wisselvallig, maar wel heel zacht.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 That's why I tell you, you'd better be home soon. back the coast of lies and deception. Back to nothingness, like a week in the desert. found someone to hold you. less than